uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Storm Yunus heeft Nederland verlaten. Rond kwart over twee vannacht trok het KNMI het weeralarm in. In het westen en noorden geldt nog code geel als waarschuwing voor zware windstoten. Aan het begin van de nacht stormde het nog wel in het uiterste noorden. In Appingedam werden 18 huizen ontruimd omdat de daken waren losgewaaid. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De storm heeft gisteren vier levens geëist, allemaal als gevolg van omgewaaide bomen. Er vielen ook veel bomen op spoorlijnen. ProRail is bezig die op te ruimen en beschadigde bovenleidingen te herstellen. Maar dat duurt nog even. In ieder geval vanochtend rijden er nog geen treinen. President Biden zegt dat Rusland met een inval in Oekraïne verantwoordelijk zal zijn voor een catastrofale oorlog. Hij is ervan overtuigd dat president Poetin al tot een offensief besloten heeft met als doel de hoofdstad Kiev. Biden benadrukte wel dat het voor Moskou nog niet te laat is om te deescaleren door middel van diplomatiek overleg. Een Amerikaanse agenten die in de staat Minnesota vorig jaar april een zwarte arrestant doodschoot is veroordeeld tot twee jaar cel. De straf is veel lager dan de zeven jaar die de aanklagers hadden geëist. De rechter gelooft de verklaring van de agenten. Die zegt dat ze haar stroomstootwapen wilde gebruiken, maar per ongeluk haar pistool pakte. De partijleiding van Volt betreurt het dat Tweede Kamerlid Gundogan een kort geding aanspant tegen haar schorsing. Volt benadrukt dat er meerdere klachten wegens grensoverschrijdend gedrag zijn binnengekomen... en dat Gundogan weigert aan het onderzoek mee te werken. Het kort geding van Gundogan dient op 28 februari. Het weer, geleidelijk neemt de wind in kracht af. In het noorden vallen buien, het is een graad of 5.